11 uur. met het NWS Journaal. Rusland plaatst nog dit jaar meer luchtdoelraketten op de Krim... meldt het staatspersbureau Interfax. Drie dagen geleden was er in de wateren rond de Krim... een incident tussen de Russische en Oekraïnse marine... waarbij door Rusland werd geschoten. Drie Oekraïnse bemanningsleden worden nog steeds door Rusland vastgehouden. Na aanleiding van het incident kondigde de Oekraïense president Poroshenko... de staat van beleg af. Hij sprak van een zeer serieuze dreiging. Na een uit de hand gelopen familiefeest in Rijen in Brabant... zijn afgelopen nacht twaalf mensen opgepakt. Aan het begin van de nacht ontstond een ruzie in de feestzaal... waarbij ook zou zijn geschoten. Volgens de politie brak er paniek uit onder de feestgangers. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Tientallen agenten en een arrestatieteam kwamen op de melding in Rijen af. Ook zijn er politiehonden en een helikopter ingezet. De twaalf opgepakte feestgangers worden verdacht van openlijke geweldpleging. Elektrische rijders die onnodig lang op een oplaadplek parkeren... moeten extra gaan betalen. Dat willen de vereniging Elektrische Rijders en een paar grote energiebedrijven. Volgens de vereniging ergeren veel eigenaren van een elektrische auto zich... aan de zogeheten laadpaalklevers... die de paal bezet houden terwijl de auto al is opgeladen. In Limburg en Brabant gebruikt energiebedrijf Nuon al een systeem... waarbij het laadpaaltarief omhoog gaat als de auto vol is. De vereniging Elektrische Rijders zegt dat de overheid dit landelijk moet stimuleren. Zo'n 2 miljoen Nederlanders hebben rug- of nekklachten... blijkt uit cijfers van het RIVM. Een lage rugpijn zonder uitstraling is de meest voorkomende klacht. Ook zijn er veel mensen met een hernia. Volgens chiropractoren komt dat onder meer omdat we te veel zitten en te weinig bewegen. Het weer bewolkt met vanuit het zuidwesten nu en dan lichte regen... die zich in de loop van de dag verder over het land uitbreidt.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 De entree is gratis. Goedemiddag. Maak er een mooie dag van. En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen.